Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Marokko zijn 15 mensen Atlantische kust. De meeste slachtoffers zouden vrouwen en kinderen zijn. Ze kwamen om het leven toen mensen elkaar verdrongen en onder de voet liepen. Naast 15 doden zijn er vijf zwaar gewonden. Op veel plaatsen in Marokko wordt geregeld voedsel uitgedeeld aan arme mensen... door de overheid en particuliere hulporganisaties. Veel levensmiddelen in Marokko zijn duurder geworden... door de slechte oogst van dit jaar. In de Zimbabwaanse hoofdstad Harare is het rustig, een dag nadat tienduizenden mensen het vertrek hadden geëist van president Mugabe. Eerder vandaag werden de president en zijn vrouw Grace door hun partij ZANU-PF aan de kant gezet en werd Emerson Nagangwa aangewezen als nieuwe partijleider. De vraag is of Mugabe nu vrijwillig vertrekt als president of dat hij moet worden gedwongen. Zijn partij heeft gezegd dat hij tot morgenmiddag 12 uur de tijd heeft om de eer aan zichzelf te houden. Anders wordt een afzettingsprocedure begonnen. De legertop overlegt vandaag met de 93-jarige Mugabe over zijn vertrek. In de eredivisie heeft koploper PSV op de valreep gewonnen bij PEC Zwolle. Het werd in de 93ste minuut 1-0 voor de Eindhovenaren. Daarmee boekte PSV zijn achtste overwinning op rij. Utrecht Excelsior werd 3-1 en Groningen Vitesse eindigde in 4-2. Eerder vanmiddag won ADO Den Haag van Heracles met 4-1. Daarmee is ADO de Almeloers gepasseerd op de ranglijst. Op haar 45ste heeft schaatster Claudia Pechstein goud gewonnen bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger. Ze was op de 5000 meter sneller dan de Canadese Ivanie Blondin en de Tsjechische Martina Sablikova. Het was voor Pechstein de 111e wereldbekermedaille in haar carrière.